4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Brazilië staat onder toenemende druk om maatregelen te nemen... tegen het grote aantal bosbranden in het Amazonegebied. Frankrijk en Ierland hebben gezegd een handelsdeal met Zuid-Amerika tegen te houden... als president Bolsonaro zijn milieubeleid niet snel aanpast. Finland wil import van Braziliaans rundvlees in Europa aan hal roepen. Natuurorganisaties houden de Braziliaanse president verantwoordelijk voor die grote branden in het gebied. Ze zeggen dat er minder streng wordt gecontroleerd op illegale houtkap. Bij een explosie op de westelijke Jordaan-oever is een Israëlische tiener om het leven gekomen. Het meisje van 17 was bij een waterbron in de buurt van een nederzetting toen een explosief afging. Haar vader en broer raakten gewond. Volgens het Israëlische leger zijn Palestijnen verantwoordelijk voor de aanval. Hamas heeft de aanval toegejuicht, maar niet de verantwoordelijkheid opgeëist. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezworen dat de daders worden vervolgd. Het provinciale statenlid Cornelis van den Berg uit Flevoland... stapt uit Forum voor Democratie. Hij sluit zich aan bij de groep van het Eerste Kamerlid Henk Otte... en neemt zijn zetel mee. In zijn opzegbrief aan het bestuur van Forum schrijft Van den Berg... dat hij een kater heeft overgehouden... aan de manier waarop Otte van fraude is beschuldigd... en uit de partij is gezet. Volgens hem zonder bewijsvoering en ook zonder wederhoor. Van den Berg benadrukt dat Forum ook geen aangifte heeft gedaan. De politie heeft een 44-jarige man aangehouden... voor de brand gisteravond in Beekbergen bij het Leger des Heilshuis. De politie wil niet zeggen of de man ook bekend was bij het Leger des Heils. Vanwege die brand moesten alle bewoners worden geëvacueerd. De twee mensen die korte tijd vermist werden... bleken niet in het pand aanwezig te zijn. En de Veluwse markt die op dat moment bezig was... werd afgelast om de hulpdiensten de ruimte te geven. Het weer vanmiddag veel zon, het wordt maximaal 27 graden. Aan de kust kan geleidelijk een frisse wind van zee opsteken. Het weekend verloopt ook zonnig en droog, het wordt ruim 30 graden. Begin volgende week blijft het ook zomers. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A6 Muiden richting Lelystad... tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten vertraging... Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland, is de vertraging een kwartier.